Jeroen van Kam met het NRW Journaal. In Breda is een deel van de havenmarkt in het centrum van de stad afgesloten omdat het te druk werd. In de stad wordt het Koningsdagfeest van Radio 538 gevierd, waar veel mensen op af zijn gekomen. Amsterdam trekt met de afstand de meeste bezoekers tijdens Koningsdag. Vorig jaar kwamen er 600.000 mensen naar de stad. Dit jaar heeft de drukte nog niet tot problemen geleid. Volgens de gemeente is het gezellig druk. Het zorgstelsel in Libanon staat ernstig onder druk... zegt de voormalig minister van Volksgezondheid van het land tegen de BBC. Ziekenhuizen krijgen dagelijks grote aantallen slachtoffers te verwerken. De oud-minister zegt dat het land nog voor twee maanden en medicijnen heeft. Ondanks het bestand voerde Israël ook vandaag aanvallen uit op Libanon. Een Poolse influencer heeft een recordbedrag ingezameld voor kinderen met kanker. Negen dagen lang streamen hij achter elkaar live het rapnummer I'm Still Here. Zo haalde hij bijna 60 miljoen euro op. Het oude wereldrecord was bijna 17 miljoen. Het geld gaat naar de Cancer Fight Foundation, organisatie die zich inzet voor kinderen met kanker. De overname van AI-bedrijf Menace door Meta wordt, moet worden teruggedraaid, vindt China. Het Amerikaanse bedrijf kocht de Chinese chatbot twee jaar geleden voor 2 miljard dollar. China is waarschijnlijk bang dat hun AI-technologie in handen van de Amerikanen komt. Twee landen zijn al langer verwikkeld in een strijd om wie het beste AI-model weet te bouwen. Een groot Indiaas farmaceutisch bedrijf neemt waarschijnlijk het van oorsprong Nederlandse Organon over. Het Indiaas bedrijf ziet kansen in Organons geneesmiddelen voor vrouwen, zoals bijvoorbeeld anticonceptie en behandelingen voor borstkanker. Met de overname, waar de aandeelhouders zich nog moeten over uitspreken... is 12 miljard dollar gemoeid. Organon heeft ook een productielocatie in Os. Het weer. Er is wat sluierbewolking, maar de zon komt er geregeld doorheen. Later vandaag kan in het noorden enkele bui vallen, maar verder blijft het droog.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 Cali is jumping, hit the switch on the van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In verschillende steden is het zo druk dat er pleinen of straten vol zijn of afgesloten. Dat is onder meer in de binnenstad van Utrecht, Breda en Eindhoven. Ook in Amsterdam neemt de Koningsdagdrukte nog steeds toe. De Duitse grenscontroles zijn in strijd met het Europese Schengen-verdrag. Dat oordeelt een rechtbank in de Duitse Koblenz. Die controles aan de Duitse kant zijn er nu twee jaar. Volgens de rechtbank beperken ze het vrije verkeer van personen de Poolse influencer heeft het wereldrecord geld inzamelen via een livestream verbroken. Hij haalde in negen dagen zo'n 60 miljoen euro op voor kinderen met kanker. Hij streamde al die tijd een rapnummer over kanker op YouTube. En het weer vanavond in het noordwesten enkele buien. En morgen droog en zonnig en maximaal 20 graden. Dit is ZFM. Come on and dance with me. ZFM 106.9 FM. So wake up, all the world children. Tune into the rhythm of love. heaven thought was mine. Whenever I close my eyes in pain, whenever I kneel to pray.